met het NOS-journaal. De gemeente Utrecht doet aangifte tegen een aantal betogers... die vorige week de raadsvergadering verstoorden. Dat schrijft burgemeester Dijksma aan de gemeenteraad. In de vergadering werd geprotesteerd door pro-Palestijnse demonstranten. Later probeerden enkele van hen de burgemeester tegen te houden bij het stadhuis. In de vergadering werd een motie behandeld over het boycotten van Israëlische producten en instellingen. Die motie werd verworpen. Het internationale persbureau AFP slaat alarm over collega's die actief zijn in de Gazastrook. Hun medewerkers zijn met een paar anderen de enigen die verslag mogen doen van wat er daar gebeurt. Ze leven en werken onder dezelfde omstandigheden als andere inwoners van Gaza. Ze lopen gevaar, ze hebben nauwelijks te eten en ze zijn uitgeput. AFP waarschuwt dat ze het niet overleven als er niet ingegrepen wordt. Volgens AFB is het nog nooit voorgekomen dat een van hun medewerkers door hongersnood moest sterven. De Amerikaanse regering trekt de 700 mariniers terug... die anderhalve maand geleden naar Los Angeles waren gestuurd. Vorige week trok de regering al de helft van de 4000 leden van de Nationale Garde terug uit de stad. In L.A. waren felle protesten tegen de arrestatie en uitzetting van mensen door immigratiedienst ICE... Als reactie daarop stuurde president Trump de Nationale Garde en de mariniers... om overheidsgebouwen te bewaken en ijsagenten te beschermen. In Zandvoort stonden vanavond meerdere straten blank na felle buien. Volgens de regionale omroep NH stond op sommige plekken een halve meter water.